Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de rode loper van het filmfestival van Cannes is opnieuw een protest geweest. Activisten van een feministisch collectief rolden een meterslang spandoek uit... met de namen van 129 vermoorde vrouwen. Met de actie wil het collectief aandacht vragen voor de Franse slachtoffers van femicide. Het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn. Vrijdag trok een vrouw op de rode loper in Cannes haar kleren uit... in een protest tegen seksueel geweld tegen Oekraïense vrouwen in de oorlog. De maximale kilometervergoeding voor werknemers gaat eerder omhoog. Waarschijnlijk stijgt het bedrag volgend jaar van 19 naar 21 cent... en in 2024 naar 23 cent per kilometer. Dat zeggen betrokkenen. Op Prinsjesdag wordt er meer duidelijk daarover. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de kilometervergoeding stijgt. De verhoging vanaf 2024 was al afgesproken in het coalitieakkoord. Maar de Kamer wilde graag dat dat eerder zou gebeuren vanwege de hoge benzineprijzen. Rusland gaat nieuwe intercontinentale raketten in gebruik nemen. Tegen het einde van de herfst moeten zo'n 50 raketten van het type RS-28 Sarmat worden gestationeerd in Siberië. Ze worden gemaakt in de Siberische hoofdstad Krasnojarsk, meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos. De raketten met de bijnaam Satan 2 kunnen zo'n 18.000 kilometer afleggen en worden uitgerust met kernkoppen. Met de raketten kan Rusland dus doelen op de hele wereld bereiken. Vitesse heeft de finale bereikt van de play-offs voor de Conference League. In Arnhem werd het in de verlenging 3-0 tegen FC Utrecht... nadat Utrecht thuis met 3-1 had gewonnen. Vanmiddag bereikte AZ ten koste van Heerenveen de finale van de play-offs. Alkmaarders wonnen thuis met 2-0 na een 3-2-nederlaag in Friesland. De finales voor een Europees ticket worden komende donderdag en zondag gespeeld. Het weer vannacht vanuit het zuiden toenemende bewolking. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen van het zuiden uit stevige buien met plaatselijk onweer.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 Nee, geen hoofdpijn voor mij. Girl, je weet toch, dat ik altijd alles op op haar vergeef me. Het is niet wat het lijkt. Nu zoek je naar me, maar nu wil ik niet meer. Want jij, jij liep me hangen, jij als een chandelier.